Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op de Amerikaanse legerbasis Fort Hood in Texas zijn drie doden gevallen. Er zijn 16 gewonden. Drie van hen zijn er ernstig aan toe. De schutter, een 34-jarige militair, heeft zichzelf doodgeschoten. Volgens de Amerikaanse zender NBC is de schietpartij begonnen na een ruzie tussen militairen. President Obama heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van de slachtoffers... en wil dat de zaak tot de bodem wordt uitgezocht. In 2009 vielen bij een schietpartij op dezelfde basis... 30%. 13 doden en 32 gewonden. Chili is opnieuw getroffen door een zware aardbeving, 7,8 op de schaal van Richter. Direct na de beving is een tsunami-waarschuwing voor de kust van Chili en Peru afgegeven. Over de schade of slachtoffers is niets bekend. Het epicentrum van de beving lag op 23 kilometer buiten Iquique, waar gisteren een beving was van 8,2 op de schaal van Richter. De nieuwe beving zou een naschok van gisteren kunnen zijn. Nederlandse exporteurs verwachten dat de export dit jaar met 11% groeit, melden kredietverzekeraar Artradius en exportvereniging Venedex. Exporteurs zijn positiever over Zuid-Europese landen. Spanje, Portugal en Italië staan voor het eerst in drie jaar niet meer in de top 10 van landen waar een omzetdaling wordt verwacht. Duitsland blijft de belangrijkste handelspartner van Nederland, gevolgd door België, Frankrijk en Groot-Brittannië. Nieuwe afzetmarkten zien exporteurs vooral buiten Europa, in China, Rusland en Brazilië. De ebola-uitbraak in het West-Afrikaanse Guinea is geen epidemie en ook niet van ongekende omvang, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Toch neemt de WHO de uitbraak wel heel serieus. In Guinea zijn tot nu toe 122 mensen overleden aan ebola. Volgens de WHO wordt daarnaast in 83 gevallen vermoed dat de mensen zijn overleden aan de gevolgen van een ebola-besmetting. Het weer, af en toe opklaringen. Het kan mistig zijn en het is zo'n 9 graden. Straks eerst zon, later mogelijk een bui.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 boys keep slipping, man. I'm not into gymnastics, but I'm into flipping things. I tell these women that it's all about a team, Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked all day. we go Heels clicking up down the street. You know she's coming in when she walks away.